9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Morgen hangen de vlaggen op alle overheidsgebouwen halfstok... vanwege het schietincident in Utrecht. Bij de aanslag en een tram op het 24 oktoberplein... kwamen drie mensen om het leven. Er zijn vijf gewonden, van wie er drie slecht aan toe zijn. Premier Rutte zei op een persconferentie dat hij meeleeft met de slachtoffers en nabestaanden. En hij sprak zijn grote waardering uit voor de hulpverleners. Er zijn nog veel vragen en er gaan veel geruchten rond, zei hij. Ook sluit hij de mogelijkheid van meer daders niet uit. De hoofdverdachte, een Turkse Nederlander van 37... werd aan het begin van de avond aangehouden... in een appartementencomplex dicht bij het centrum van Utrecht. Zijn motief is nog onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat hij het had gemunt op een vrouw in de tram. En vooralsnog wordt er ook uitgegaan van een terroristisch motief. Het dodental van de orkaan Idai in Mozambique kan mogelijk oplopen naar duizend. President Nyusi heeft gezegd dat het land zich daarop moet voorbereiden. De orkaan trok onder meer over de havenstad Beira met meer dan een half miljoen inwoners. Verder zijn hele dorpen weggevaagd en zijn op grote schaal overstromingen geweest. Het officiële dodental van de orkaan in Mozambique stond vandaag op 84. Maar nadat de president over het rampgebied was gevlogen... zei hij dat het er dus wel duizend kunnen worden. Ook Mali en Zimbabwe zijn geteisterd door de orkaan. Voetbaltrainer Mitchell van der Gaag is opgestapt bij NAC Breda. Volgens BN De Stem kan hij het niet langer opbrengen... om trainer te zijn van de hekkensluiter van de Eredivisie. Zaterdag verloor NAC nog in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht... waardoor de club in de stand van de Eredivisie op acht punten achter staat van nummer 17 Emmen. Van der graag volgde vorig jaar zomer Stijn Vreven op. Onder zijn leiding won dit seizoen slechts vier keer. Het weer, nog een enkele bui.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 voormalige deelnemers aan de Rob wordt, maar wel in voorronde nummer 4. En dat eh, was Rhino. Rhino heeft eh, twee weken terug in de Sinatol hun EP gepresenteerd. Komen ook uit Haarlem, jazeker. Uh, eh, het is made in Haarlem zoveel mogelijk vandaag. Ehm, dit Looking for Something was de eerste track van de EP die ze hebben uitgebracht twee weken terug. En Reno komt ook naar deze studio. En wel over twee weken, dan zijn ze hier. Dus dan eh, gaan ze ook eh, een aantal nummers eh, spelen. Straks is het weer de beurt aan Van Rooster. ik draai nog twee nummers, dus ze hebben nog eventjes. En dan gaan we weer eventjes leuk luisteren naar hun muziek. Deze dame die is geweest op Valentijnsdag. En die Valentijnsdag is nooit meer hetzelfde geweest.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 Eh, deze band, Moorpark, ga je treffen op 4 april hier in de studio. Dan komen zij langs. Het is eigenlijk een beetje een hoog Dolly Tempierik gehalte wat, wat dat gaat. Dit komt bij haar vandaan en die zegt, joh, dit moet je eens een keer bij de studio nemen. Nou, dat, dat zullen we doen. Straks komt er weer eentje voorbij uit Zandvoort, notabene. Het is zelfs een echte, ja, een echte complete Zandvoortse productie. Bas Romein en Molina met Wandering, die eh, komen straks langs. Tenminste, het, eh, het uh, geluidsmateriaal dan. Want Bas zelf zal waarschijnlijk in mei gaan komen. Dus dat, dat zit er wel in de lijn de verwachting. A Little Big Secret. Wie heeft de documentaire gezien van... Leaving Neverland, kom op, vingers. Ja, ja, ja, kijk, kijk, kijk. Er zijn dus twee mensen van eh, de Van Rooster Band die dat eh, gezien hebben. Sluit eh, een beetje aan op wat Lizzie V heeft gebracht, Little Big Secret. Want het is uiteindelijk zo dat ehm, op een gegeven moment de geheimen je zo ver in de weg gaan zitten... dat je dan op een gegeven moment geen kant meer op gaat. En dat was wel heel duidelijk het verhaal in Leaving Neverland. Dus dat eh, zeg ik er dan maar even bij. Goed, leuk bruggetje. Maar nu gaan we toch echt weer een beetje rock and roll <laughs> gaan we doen. Eh, echt originele rock and roll. Eh, het woord is aan Pim. Welke twee nummers laten we horen? Still on You en Walk for Mile. Alright. Een beetje een rustig balladblokje. waiting for the time to come, hesitating. once again. I guess that time will tell. I spend my days. down. Hey. Eh, Voor het eh, geval dat de mensen eh, willen weten, zenden wij dit uit? Jawel, op YouTube. En dan gewoon even naar Alternative FM. Dan kan je het uh, vinden. Ik zal het zo direct nog wel even op Facebook pleuren. Dan komt het allemaal wel goed. terwijl Pim nog even een slokje neemt. Want ja, de stem moet een beetje goed op gang blijven. Dus er komt nu het tweede nummer van dit blokje van twee. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. One, two, three, four. Maybe, maybe I can find a way to run this river dry. Get me home, maybe, maybe I can find a way to run this river dry. Get me home. was hurting all the same. Came across a small hotel, I got me a room. Bought a bottle of their finest to consume. The car. 5 to Galveston. I need a ground ticket and a reservation. It ain't my business, sir. En dan hebben we ook een, een kijker op YouTube. Ja, niet uit Zandvoort, maar wel ergens erbuiten. Dus dat, eh, <laughs> dat vind ik altijd wel leuk. Die camera wordt meteen naar mijn gezicht ook weer gezwenkt. Ja, daar ben ik altijd zo heel erg blij mee. Maar goed, ehm, we gaan uh, eh, zo dadelijk natuurlijk nog eh, meer van Van Rooster horen. Maar eerst hebben we natuurlijk ook gewoon onze eigen muziek. Zo, zo, zo, yo, zo. Nou, zullen we dat maar even niet doen? Uh, <laughs> ik geloof dat, ik, dat er iets... Eh, something deadly wrong gaat hier. Eh. dat is de livestream van vorige week. Dat is de grote Freddy van Tellingen Show. Ja, die hebben we dus achter eh, de rug. Ehm, ik, ga eerst even dit laten horen. Dit nijverwerkje van Fabiana Dammers. En dat nummer dat heet Today. Dadelijk natuurlijk nog meer van Van Rooster horen. Maar eerst hebben we natuurlijk... I really don't care. No, I really don't care today. I know I'm alone and lonely as hell. Though I never tell, but I choose to myself, and I really don't care. No, I really. ചിരിക്കുക and I think you might be right. Things ain't going my way, still, I really. feel like there's a story to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. never know what's right. When I don't the stars light up so perfectly in that blue November sky. I never cease to wonder why I just can't find the time to say what's in my heart and soul and try to make it right. I never cease to wonder why I just can't. Als er één nummer is eh, die nagelvast in het eh, lijstje staat... Eh, om gespeeld te worden bij Alternative FM... is dit van TB floris wel Blue November Sky... hoewel het niet eens november meer is. Um, ik, ja, ik moet zeggen, er zit gewoon één iemand zwaar te kijken. En diegene is ook nog jarig zondag. Dus dat <laughs> gaat nog heel erg leuk worden. voor, voor deze persoon, ergens in het oosten des lands heb ik speciaal nu Van Rooster geregeld. Dus die gaan ook twee nummers spelen. Dus la jongens, laat maar even horen welke twee nummers eh, gaan het worden, Pim. Crazy Love and Trail. right. Ja, ja. <laughs> Here zo. All right. Gatlinburg in the scorching heat, passing charges and Camaros. Never get a chance to meet. Remember, Jesus loves you. AC's blowing hard. Get a drink at the old soul mill, honey pocket in the yard. dat een muziekhandelaar ergens in IJsselstein, Kees van Leeuwen, die heeft een crazy love. En die gaat, eh, ja, die dame, waar hij dus de crazy love van is, hè, die eh, gaat de verjaardag vieren op 17 maart. <laughs> Ik kom er haast niet meer uit. ik kom er haast niet meer uit. ja, goed. Ik moet opletten dat ik eh, <laughs> ook niet te veel zeg. Om eh, privacygevoelige redenen dus zal ik dat een beetje achterwege laten. Maar goed. de laatste voor vanavond van Van Rooster. Die gaan we nu horen. welke is dat, Piem? Hoi. Eh, van de rook die eraf eh, spatte werkelijk van, eh, van deze optreden van Van, van Rooster. Straks nou, gaan we nog even proberen om de boel af te sluiten. Maar eerst gaan we nog even een beetje bijkomen.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 Daarvoor horen we nog een hele mooie van Sofia Dracht. dit is de volgende single van onze vrienden van Alaska. En dat nummer dat heet Game Over. for Peace. Dat is het album wat eh, deze mannen hebben gemaakt. Eh, het is, zit er weer op, deze Alternative FM. En het is eh, weer geweest. Ehm, volgende week zit Tobias Bader hier. En dan gaan we gewoon weer vrolijk verder met live muziek maken. Straks hebben wij Vader Veugen met nog een aflevering van Peaceful Radio. Want dat, eh, dat staat nog geprogrammeerd tussen 10 en 12.